Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een tegenvaller in de levering van coronavaccins. Fabrikant AstraZeneca kan de eerste maanden van dit jaar aan de hele EU een stuk minder leveren dan beloofd. Nederland zou er 2,3 miljoen krijgen, dat worden er minder dan een miljoen komt door productieproblemen in de fabriek, zegt AstraZeneca. Sowieso schiet het hier nog niet op met vaccineren. Tot nu toe zijn er 135.000 mensen aan de beurt geweest. Had allemaal veel sneller moeten gaan, zegt de oud-directeur van het RIVM bij Nieuwsuur. In dit soort acute situaties, waarin er een heel andere eh, dynamiek nodig is... ja, dat is men niet gewend. En daar zijn dus, eh, daardoor is het allemaal veel trager op gang gekomen. En als ik nu kijk, dan denk ik, jongens... Eh, ja, dik 100.000 mensen. Nou, daar word, je toch niet, daar word je echt wel treurig van. Volgens hem had het ministerie veel meer hulp van Defensie moeten vragen... zoals bij de Mexicaanse griep in 2009. En nog meer zorgen over de Britse coronavariant. Mogelijk is die dodelijker dan de gewone variant. Daar zijn volgens premier Johnson aanwijzingen voor. Al zegt hij ook dat er nog meer onderzoek nodig is, zegt correspondent Tim de Wit. Definitief is dit allemaal nog niet. Johnson hield wel die slag om de arm. Maar toch, het feit dat hij dit podium vandaag gebruikt, die live persconferentie op televisie, geeft natuurlijk wel aan hoe serieus de Britse regering dit neemt. Intussen gaat het in het Verenigd Koninkrijk nog niet de goede kant op met de coronacijfers. Ook van vandaag weer meer dan 1400 nieuwe coronadoden. De kans is groot dat de Britten komende week door de grens van 100.000 coronadoden zullen gaan. Daarmee zijn ze verreweg koploper in Europa. Voor zover bekend, zei Johnson, werken de vaccins net zo goed tegen die Britse variant. De politie heeft vanavond een Rotterdammer bekeurd die veel te hard reed. Hij had ook geen gordel om. En nu komt hij omdat er een spin in zijn auto zat. Dat zei hij tenminste tegen de agenten die hem aanhielden. Hij is bang voor spinnen en daarom reed hij zo hard. Volgens de politie was de man al een paar keer eerder aangehouden. Agenten vonden het wel gek dat ze niet gevraagd werden om de vermeende spin uit de auto te halen. Zo bang was de automobilist kennelijk ook weer niet.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 we'd make believe, and with all of our dreams, we would color outside. voice deep inside us is trying to remind us what it means. to bring on the light, bring on the fear, bring on the laughter, bring on the tears. asleep. Well, this world ain't all good, but I promise you. Bring on the tears. Bring on the night. It's one week.